uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. De IJsselmeerziekenhuis in Lelystad, Emmeloord, Dronten en Urk... zijn onder verscherpt toezicht gesteld. De inspectie is bezorgd over de kwaliteit en veiligheid van de zorg. De vier ziekenhuizen zitten al een tijdje in financiële problemen. Volgens de inspectie zijn er wel stappen gezet... maar is er opnieuw onrust na veranderingen in de Raad van Commissarissen... en de Raad van Bestuur. Omroep Flevoland meldt dat het verscherpte toezicht op de vier IJsselmeerziekenhuizen... een half jaar duurt. De advocaten van de moeder van Lilian Howick wil de drie zo snel mogelijk herenigd zien. Ze gaat kijken hoe ze de moeder van de tieners naar Nederland kan krijgen. Dat kan via een aanvraag bij de IND, maar ook door rechtstreeks naar staatssecretaris Harbus te stappen. Lilian Howick hoorde zaterdag van hem dat ze niet naar Armenië hoeven, waar hun moeder al zit. Microsoft-oprichter Bill Gates en oud-VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon... gaan in Nederland een internationale klimaatcommissie leiden. Het hoofdkantoor komt in Rotterdam. De commissie moet landen alerter maken op het gebied van klimaatverandering. Amsterdam wil de aanbesteding over de huisbank van de gemeente vervroegen. Het witwasschandaal bij ING is daarvoor de aanleiding. Volgens de verantwoordelijk wethouder wil Amsterdam samenwerken met een bank... die zich netjes aan de regels houdt. Ze gaan kijken of de aanbesteding een jaar eerder kan worden gehouden. Amsterdam werkt al sinds 1917 met voorlopers van de ING-bank. VVD-wethouder Berghout van de gemeente Wormeland roept de VVD-top op om, tot een blokkade van de installatie van partijgenoot Thierry Aartsen in de Tweede Kamer. In een tweet vraagt hij fractievoorzitter Dijkhoff om af te zien van de benoeming. Aartsen, nu fractievoorzitter in Breda, veroorzaakte de afgelopen dagen opschudding met oude berichten op zijn Twitter-account. Het weer op de meeste plaatsen droog en af en toe zon. Het wordt 17 tot 23 graden. Morgen vooral in het zuiden zon, in het noorden kans op een bui.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 And you render my condition, though improbable. It's not impossible for a love that can be unstoppable. But wait, I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly.